Hij leed aan kanker. Vanwege zijn slechte gezondheid was het kerkelijk huwelijk van zijn zoon, prins Carlos, met Annemarie Gualteri van Wezel al uitgesteld. Het stoffelijk overschot van prins Carlos Hugo wordt vanuit Spanje overgebracht naar de koepel van Vagel op het terrein van Paleis Noordeinde in Den Haag. Het publiek kan geen afscheid van hem nemen. Prins Carlos Hugo wordt daarna overgebracht naar Italië. en zal worden bijgezet in de familiecrypte in Parma. Honderdduizenden Zuid-Afrikanen die in de publieke sector werken zijn langdurig in staking gegaan. De actie wordt gesteund door de grootste vakbond van het land. Die eist een loonsverhoging van 8,6% voor mensen die werken in onder meer scholen en ziekenhuizen. Maar de regering wil niet verder gaan dan 7%. Vorige week werd ook al gestaakt, maar toen duurde de staking maar één dag. Nu gaat die veel langer duren, zegt de vakbond. Die wil doorgaan totdat de regering overstag is. De fotoacademie betaalt afgestudeerde studenten het opleidingsgeld terug als ze geen werk als fotograaf vinden. Daarmee wil het instituut duidelijk maken dat de investering de moeite waard is. En dat iemand die hem afrondt zich vrijwel gegarandeerd kan vestigen als fotograaf. Volgens de fotoacademie heeft 97% van de afgestudeerden na twee jaar voldoende werk. Bij een brand in Delfgauw in Zuid-Holland zijn een man en zijn dochtertje van drie omgekomen. De moeder bleef ongedeerd. De, brak brand om half, de brand brak om half vier uit in een flatwoning en was een half uur later onder controle. Acht aangrenzende woningen werden ontruimd, maar de bewoners konden weer snel naar huis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer bewolkt en buien, pas later in de middag vanuit het westen droog en